Het vuur ontstond vanochtend door nog onbekende oorzaak op de zesde verdieping. Het lukte de brandweer vrij snel om het vuur onder controle te krijgen. Een aantal inwoners van de flat in Voorschoten werd geëvacueerd. Waarschijnlijk kunnen zij in de loop van de dag terugkeren. De drukte op de Europese snelwegen neemt snel toe. Op de Franse autoroute du Soleil is de vertraging twee uur, meldt de AWB. In Oostenrijk en Zwitserland is het vooral druk bij de Alpentunnels. Voor de Taurentunnel in Oostenrijk is de wachttijd nu al vijf uur. Er staat daar een file van 20 kilometer. Voor de Gotthardtunnel van Zwitserland naar Italië moeten auto's vier uur wachten. In het zuiden van Duitsland staan tientallen kilometers lange files. En dat komt door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op Schiphol is het naar verwachting het drukste weekeinde van het jaar. In de Chinese havenstad Dalian heeft meer dan 15 uur een grote brand gewoed... nadat de twee oliepijpleidingen waren geëxplodeerd. Meer dan 2000 brandweerlieden zijn bezig geweest met het bestrijden van de brand. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand zou zijn ontstaan toen een tanker olie laadde. Er zijn geen gewonden. In Iran zijn 40 mensen opgepakt in verband met de zelfmoordaanslag bij een moskee in de stad Zaidan. Bij de aanslag kwamen eergisteren 27 mensen om het leven, onder wie leden van de Iraanse elitetroepen. troepen het is niet duidelijk of de arrestanten iets te maken hebben met de aanslag zelf. Iran zegt alleen dat de 27 onrust probeerden te veroorzaken. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Jundala. Deze Soenitische groep zegt dat ze wraak heeft genomen voor de executie van haar leider door de Iraanse regering. Het weer wisselen bewolkt en verspreidt over het land een aantal buien.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 Maar het was geen Hotel Hoogland, vandaag was gewoon netjes de Kruisstraat 2 aan. Terwijl de Gasthuisplein. Goedemiddag, zaterdag 17 juli alweer. Dag 198 in 2010 en nog 167 dagen te gaan. Dat maakt het week 27. 28, wat is het? 28, wie houdt de kalender dan niet bij? Ja, wat is dat nou? Echt waar, je hoeft maar één ding te doen. Huppakee. Nog eentje? Juist. Dat maakt het week 28. nou, begrijp ik hem weer. Eh, nieuwe nieuwe Boulevard. een regenachtige zaterdagmiddag. Maar we gaan zo direct kijken of dat zo blijft of niet. Ga kijken wat er allemaal gebeurd is op 17 juli. Wie de jarig zijn, wie de overleden zijn en nog veel meer. En natuurlijk mooie muziek.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 Met One Song. Oh ja? Ja, echt waar. Eén nummertje was het maar, meer niet. We gaan eens kijken wie er allemaal geboren zijn op 17 juli. Jaap Stam, ons Nederlands voetballer, is vandaag jarig, 38 jaar. En Brigitte Nielsen, Deens actrice en zangeres 47. Nog meer voetballers vandaag jarig. Jan Wouters, 50 jaar alweer, dus ik denk niet meer dat hij op het veld staat. En Duits politica 56 jaar geworden hebben we het over natuurlijk Angela Merkel. Spencer Davis, van de, denk ik de Spencer Davis groep, maar dat, kan maar een gok zijn. 69 jaar. En Palestijns leider Faisal Husseini. Die zou vandaag jaar zijn, die is geboren in 1940, maar is op 31 mei 2001 overleden. Nou gaan we verder naar het verleden, naar Maarten Schakel, Nederlands politicus van de ARP en CDA. Die is in 1917 geboren op 17 juli. En overleden op donderdag 13 november 1997. Nou, er zijn natuurlijk niet alleen mensen geboren op 17 juli, ook helaas overleden op 17 juli. Billie Holiday, bijvoorbeeld Amerikaans jazzzangeres. In 1959 op 17 juli overleden, maar woensdag 7 april 1915 geboren. Nou, er zijn er twee overleden in 1999. John Kennedy Jr., Amerikaans uitgever, geboren op vrijdag 25 november 1960. En Rob Harms had ook nog een toevoeging. Nee hoor, helemaal niet. Oh, ik denk je gaat zo achter die microfoon zitten van kom op, ik wil wat zeggen. Oké, dan niet. Jan heeft pesten. <laughs> Ga je weer zijn arm eraf halen? <laughs> Ah. Ah. Eh, ik zei, er zijn er twee in 1999. Russisch violist Victor Lieberman, geboren op zaterdag 10 januari 1931, dus ook in 1999 net voor het millennium overleden. Gaan we eens kijken wat er allemaal gebeurd is op 7 juli. Want aan de noordoostkust van Papua Nieuw-Guinea verdrinken op vrijdag 7 juli 1998 2000 mensen door een vloedgolf. Die volgt op een aardbeving. Nou, we gaan zo direct kijken wat er nog meer gebeurd is op 7 juli.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 Heerlijk. Run DMC was dat met Walk This Way. En daarvoor hoorde je Gramophone DC, Gramophone C, weet ik hoe je dat uitspreekt. Why Don't You? Gewoon een lekker nummer, dat is het belangrijkste. Goed, waar waren we gebleven? Ja, op 17 eh, juli, wat er gebeurd is in het verleden. We hadden net 1998, nou gaan we even kijken in 96. Want was het een aanslag of een bom? Waardoor de Boeing 7u7 van Trans World Airlines woensdag 17 juli 1996 kort na vertrek uit New York explodeerde en in zee stortte. Was het een aanslag of een bom? Ik denk een ongeluk of een bom, denk ik. Ik weet niet hoe de redactie dat allemaal voor me formuleert. waarschijnlijk was dit een... Uh... Ah, goed. Eh, op zaterdag 17 juli 1993 is Ruud Lubbers de langzittende premier uit de Nederlandse geschiedenis. En op donderdag 7 juli 1975 koppelen drie astronauten en twee cosmonauten in de ruimte een Apollo met een Soyuz. Eh, Soyuz. Oftewel twee Amerikaanse en twee Russen. Op vrijdag 7 juli 1970 besluit de Nederlandse regering dat de wagonfabriek Werkspoor Utrecht dicht moet. De Beatle tekenfilm, ja, Beatle tekenfilm, dan weten we natuurlijk allemaal waar het over gaat. Over die Yellow Submarine die gaat op woensdag 17 juli 1968 in première in Londen. En de poorten van Disneyland in Anaheim, Californië gaan op zondag 17 juli 1955 open. Nou, verder op 7 eh, juli is op dinsdag 17 juli 1945 wordt de schilder Han van Meegeren gearresteerd. Wegens het onder de naam Vermeer verkopen van eigen schilderwerken. Eén dag mag niet, hè? En er zit een hoop gebeurd op 17 juli op vrijdag 17 juli 1942 komt het eerste transport Nederlandse Joden aan in Birkenau. En op vrijdag 17 juli 1936 begint de Spaanse burgeroorlog met muiterij in Marokko. En het laatste dan. In de nacht van 16 op woensdag 17 juli 1918 maken communistische soldaten een eind aan de monarchie in Rusland via de moord op tsaar Nicolaas II en zijn gezin.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 Look, everyone, he's coming through the doors. Brilliant! He didn't even open them! He's here! Quick, Rick, do the speech. Hey, kids! Stop snogging and pay attention to me! Because if you're a wild eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us, because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, talking, sleeping. got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye, and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, guys, ready, Viv? Completely ready when you are, Shaky! Neil, does anybody know where the toilets are? Mike? does all this money really have to go to charity? That's Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, <laughs> great joke, Your Majesty. Cut myself a crying, talking, sleeping. okay. crying dog, sleep hey, Cliff! Walk, I've just invented a great new sound! Got to do my best to please her oh. just cause she's On time you Vivian. Settle down, chaps. Got her over an eye, and that is why she satisfies my soul. I got the one and only. funky riff on me. He means what happens now, Cliff? The instrumental break. It's only a song, Rick. Well, I feel sorry for the elephant. Come on, mate. Got myself a crying. Bad, bad, bad, bad boys. Hoe toepasselijk. Miami Sound Machine en daarvoor Cliff Richard samen met de Young Ones. Eh, Living Doll. Ehm, ja. Even kijken wat voor een onmerkelijke berichten de redactie dit keer voor me heeft achtergelaten. Want dat was een geniaal plan als het geen dodelijk afloop had gehad. Een vader liet zich door een vriend neerschieten in een poging de voogdij over zijn kind te krijgen. Dwayne Lamont Moten, 20 jaar, Adelis liet zich door een vriend dus neerschieten. De bedoeling was om de stiefvader van zijn driejarige zoontje Dwayne Jr. voor het misdrijf op te laten draaien. Motorsvriend Jacob Whaler, ook 20 jaar, zou Dwayne senior moeten neerschieten en slechts verwonden. Zo was het plan. Maar zaterdag werd Dwayne dodelijk getroffen door de kogels. Wieler is aangehouden wegens moord en voor een gewelddadige overval die niets met het schietincident te maken zou hebben. Kan ook alweer alleen maar in Amerika dit die eh, <laughs> is ook wel mooi. 62 keer zakken voor je theorie, voor je rijexamen. Waar kan het gebeuren? Nou, alleen maar bij onze domme zuidenburen. In België is inmiddels namelijk 62 keer gezakt voor zijn theorie rijexamen. Mark Martin, 43 jaar uit het West-Vlaamse Zillebeken, ondernam 6 jaar geleden zijn eerste poging. Ze zouden iets minder streng moeten zijn, al dus Martin afgelopen donderdag in de krant het laatste nieuws. Hij volgde extra lessen en deed zelfs een zogenaamd vertraagd examen, waarbij ze de vragen voorlezen. Martje is vastberaden door te gaan tot hij uiteindelijk slaagt. Bij de overkoppelende organisatie voor examencentra spreken ze over een uitzondering. Bijna 60% van de kandidaten slaagt namelijk meteen de eerste keer. De rest doorgaans bij de tweede poging. Voor het eh, praktisch examen heeft Martijn minder angst. Dat zal vlotter gaan. Ik kan met de wagen rijden. Nou, toen hij dat een keer stiekem deed, werd hij meteen door de politie betrapt. Het zit die jongen ook niet mee. 43 jaar, daar ben je er ook niet meer tevreden met jezelf volgens mij. man, goed. nou, ik mag niet klagen. Ik heb drie keer over mijn theorie gedaan van mijn bromfietscertificaat. Rob, hoe vaak heb jij de theorie van je auto gedaan? Eén eh, keer. En je examen? Eh, vier keer. <laughs> nee, ja. <laughs> Met een eh, V gewoon, hè? wat zei je? Ja, die ja. Ja, precies. Gabrielle Tilmi, on a mission. Oh ja, welke missie heb jij? Ga ik je zo direct vertellen. Doe even buiten de uitzending om, want ik ben toch wat van plan. Oh, oh, oh, oh. Hij kan het ook nu wel vertellen hoor. Laat maar horen. Gewoon een mooie uitzending maken. Tot twee uur deze zaterdagmiddag. Het is weer zonnig geworden ondertussen. De regen is weer weg. Zo direct het weerbericht. met de poten. En keukenmeiden doen het met gegil. Kampeerders doen het in een tent. Gemengde koren doen het met z'n allen. En jeu de boelers doen het met hun ballen. En dameskappers doen het permanent. ervaren skiers doen het op een helling van Kent en Loos. Die doen het op bestelling en een blinde doet het op de tas. Maagden stellen het nog even uit, ex-katholieken doen het zonder Rome. En Popiopie doet het in zijn dromen. En ik, ik doe het als ik vlieg. Albert Jan. Deze platen worden wel helemaal wild van hoor. Nou, deze plaat worden we zeker weten heel wild van <laughs> Robert Long. Ik ga er zelfs uh, spraakgebrek voor krijgen. Robert Long, pseudoniem van eh, Jan Gerrit Bob Arend Leverman. Ja, je moet het maar even weten. Eh, in 1986 was dit een hit. Het album komt ook uit 86. Mooie singeltje. Albert-Jan, dankjewel daarvoor. Volgende uur ga je nog meer van je horen. Ik ben even op internet gaan zoeken. Vanaf 1974 2006 is hij gewoon bezig geweest met liedjes maken, deze Robert Long. En hij is in Antwerpen overleden op 13 december 2006 en in 1943 op 22 oktober in Utrecht geboren. Nou Albert-Jan, dankjewel weer voor deze mooie muzikale invulling. Ik ga gewoon verder met de normale programmering, want die duurt nog 7 minuten tot aan het, tot aan het nieuws. Ehm... Ja, dan gaan we gewoon nu met een mooie, mooie nummer, vind ik zo. Denk je ook niet? Ja, ik denk wel. Anastasia. Not that kind. I won't first I won't fight, trying to make you mine. You know I'm not that kind. <laughs> Woo! Come on. You know not that kind of girl. Betekent dat het eerste uur van jouw zonnige, regenachtige, warmkoude, ik weet het ondertussen nu weer zaterdagmiddag er alweer op zit. Zo ik na het nieuws en de boodschappen gaan we gewoon rustig verder met de muziekboulevard.